Dit is Maud Schreurs met het NOS Journaal. Het kabinet moet bij de directie van Air France KLM nog eens de verzekering krijgen... dat KLM een zelfstandige positie houdt binnen het bedrijf. Dat wil de Tweede Kamer, die zich zorgen maakt... over de voortdurende arbeidsonrust bij Air France. Eind deze maand wordt er waarschijnlijk weer gestaakt. In 2015 heeft het kabinet met het bedrijf onder meer afgesproken... dat er geen activiteiten van KLM naar Frankrijk worden verplaatst... en dat KLM zijn eigen financiën beheert. De oneenigheid binnen de Duitse regeringscoalitie over het asielbeleid is nog niet over. Regeringspartij CSU blijft erbij dat alle asielzoekers die al in andere EU-landen zijn geregistreerd... moeten worden tegengehouden bij de Duitse grens. De CDU kwam vandaag met de compromis. De partij van bondskanselier Merkel wil alleen asielzoekers tegenhouden... als ze zich eerder in Duitsland hebben gemeld. Het OM eist 15 maanden cel tegen de man die heeft bekend dat hij in Tilburg twee voetgangers doodreed. De man van 62 en zijn 59-jarige vrouw straken bijna anderhalf jaar geleden de weg over en werden geschept. De 24-jarige bestuurder zou meer dan 70 kilometer per uur hebben gereden, waar maar 50 is toegestaan. Hij ging er na het ongeluk vandoor. De man had even voor het ongeluk ook al een bus rechts ingehaald. De Eiffeltoren krijgt een glazen muur als bescherming tegen aanslagen. Aan twee kanten komen in totaal 450 panelen van meer dan 6 centimeter dik kogelvrij glas. Ze zijn 3 meter hoog en wegen anderhalve ton. Vandaag is met het werk begonnen en in september moet het klaar zijn. Aan de twee andere kanten staan al hekken en betonnen blokken om aanslagen met voertuigen te voorkomen.